Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Geldverstrekkers willen laten meewegen hoe vervuilend de investering is waar ze geld voor geven. Om te beginnen gaan banken en andere geldverstrekkers vanaf volgend jaar vastleggen hoe hoog de CO2-uitstoot van de betreffende bedrijven is. Is die uitstoot hoog, dan gaat de instelling in gesprek met het bedrijf. Banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders hebben een akkoord getekend over deze plannen. Zo wil de financiële sector bijdragen aan het klimaatakkoord. Medewerkers van Google luisteren gesprekken mee die Nederlanders voeren met hun Google Home. Dat is het apparaat waaraan hardop vragen kunnen worden gesteld. Een Belgische medewerker van Google heeft materiaal doorgegeven aan de Belgische omroep VRT en aan de NOS. Google erkent dat gesprekken kunnen worden beluisterd, maar zegt dat niemand weet om wie het gaat. Een uitbarsting van geweld tussen rivaliserende stammen in Papua-Nieuw-Guinea heeft geleid tot meer dan 20 doden. Het conflict tussen de twee bevolkingsgroepen is al jaren oud. Het is niet bekend waarom de vlam nu in de pan sloeg. Er zijn 20 agenten en 10 militairen naar het gebied gestuurd. Bij een wereldwijde actie tegen de smokkel van bedreigde plant- en diersoorten... hebben agenten en douaniers bijna 600 verdachten gearresteerd. 109 landen deden mee onder leiding van Interpol en de Werelddouaneorganisatie. Een paar voorbeelden. Er zijn bijna 10.000 levende schildpadden gevonden en ruim 1400 reptielen. De vijfde etappe in de Tour de France is gewonnen door Peter Sagan. De Slovaakse groene truidrager van Bora kwam in Colmar als eerste over de finish. De Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma werd tweede... en hij blijft ook tweede in het algemeen klassement... op 14 seconden van de gele truidrager Julien Alaphilippe. Het weer, op steeds meer plaatsen regen, vanavond en vannacht ook. Morgen buien, vooral in het binnenland, maar ook af en toe zon... en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk op de Noord-Hollandse wegen... met de meeste vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer. De A9 van Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC, 10 kilometer.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 I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh -huh. Satisfaction becomes a shining example. A test is a sample of a new race.